4 uur. Freddy van met het NOS Ohio is de strijd tussen de republikeinse presidentskandidaten Mitt Romney en Rick Santorum nog niet beslist. 46% van de stemmen is geteld. Santorum staat op 39% van de stemmen, Romney op 36%. Ohio is de belangrijkste staat op deze dag, Super Tuesday. Romney wint in de staten Virginia, Vermont en in zijn thuisstaat Massachusetts. Santorum wint in Oklahoma en in Tennessee. De uitslagen werden verwacht. Gingrich heeft de meeste stemmen gehaald in zijn thuisstaat Georgia. Republikeinse kiezers in tien staten bepalen wie het in november tegen president Obama gaat opnemen. Geen enkele leerling in het basisonderwijs heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout. Ruim 2,5% van de leerlingen die de toets maakten haalden de hoogste score van 550. De gemiddelde score was 536. Dat is volgens CITO vergelijkbaar met vorig jaar. Ook het aantal adviezen voor VWO, HAVO of VMBO laat eenzelfde beeld zien als in 2011. Dit jaar deden ruim 160.000 leerlingen de CITO-toets. Die bestaat uit 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheid. Minister Leers maakt zich zorgen over de hervatting van de Turkse vluchten op Somalië. Leers is bang dat grote groepen Somalische asielzoekers naar Europa komen via de grens tussen Turkije en Griekenland die volgens Leers lek is. Hij wil snel afspraken met Ankara maken om illegale immigratie tegen te gaan. Turkish Airlines wil twee keer per week op Mogadishu gaan vliegen als eerste maatschappij buiten Afrika in 20 jaar.